7 uur. Naatkok Kok met het NOS-journaal. De Verenigde Staten weigeren nog altijd de Turkse geestelijke Gulen aan Turkije uit te leveren. President Trump zei dat dat nu niet wordt overwogen. Turkije dringt sinds de mislukte coup van 2016 aan op uitlevering van Gulen... die al twintig jaar in ballingschap in de VS woont. President Erdogan houdt hem persoonlijk verantwoordelijk voor de poging zijn regering ten val te brengen. De Amerikaanse regering heeft aan Turkije laten weten dat er concreet bewijs moet zijn... om een uitleveringsprocedure in gang te zetten. Bij protesten in Frankrijk tegen hoge brandstofprijzen is een dode gevallen. 47 mensen raakten gewond. Op 2000 plaatsen werd actie gevoerd op wegen, rotondes en bij tolpoorten. In Chambéry, in het zuidoosten, raakte een automobiliste bij een blokkade in paniek en reed zijn betoger dood. Bij incidenten op andere plaatsen raakten tientallen mensen gewond. Drie van hen zouden er slecht aan toe zijn. Op een aantal plaatsen gebruikte de Franse politie traangas tegen de betogers. De waterkwaliteit van het Gelderse riviertje de Berkel is sterk verbeterd. De reddingsoperatie van het waterschap Rijn en IJssel lijkt geslaagd. Begin deze maand stroomde de Berkel tussen Lochem en Zutphen vol... met sterk vervuild afvalwater van twee zuivelfabrieken van Friesland Campina. Daar was een persleiding gebroken. Duizenden vissen gingen dood. Vrijwilligers probeerden nog levende vissen te redden... door ze over te zetten naar Twente-kanaal. Wie er opdraait voor de schoonmaakkosten van de Berkel is nog onduidelijk. In het oosten van Syrië zijn bij een Amerikaans bombardement... ruim 40 mensen omgekomen, het merendeel burgers. Volgens de Amerikanen was IS het doelwit. Het bombardement was in de buurt met het eh, grensgebied van Hajin in Irak. In diezelfde plaats zou vorige week bij een bombardement... een Amsterdamse vrouw met haar kind om het leven zijn gekomen.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 Ja, 4 over 7. Bam, recht door je speakers en daar zijn we weer. We zijn wat eerder begonnen. Leuk. Maar eh, ik vind het wel lekker dat half uurtje erbij. Jazeker. Hey, je we het vaker doen. Ja, ik vind het wel, ja. Ja, als... ik stem voor. Ik denk dat we gewoon, we gaan voor gewoon om half zeven beginnen. Vind ik helemaal goed. Zolang Fred nog niet terug is, kunnen we dat waarschijnlijk wel gewoon doen. Ja, daar heb je toch niks in gepland? Tweeënhalf, maar, maar 2,5 uur, dat is wel een beetje een rare, rare, rare Ja, en we moeten drie, drie uur. Gewoon om zes uur, gewoon bam, beginnen. uit de speaker, de Euro Breakdown, uh, non-stop, jongen. Patrick is ook wakker geworden. Lekker jongens, het is eh, vandaag uh, eh, 17 eh, november. En dat betekent dat vandaag Sinterklaas het land is binnengevallen met zijn trawanten. Yippie! Het is dus weer die tijd van de goed geilig man. En, <laughs> ja, sorry. Ik had hem al de hele dag in mijn mond zitten. Uh, Oké. En weer terug. Ah, oh, we zijn er weer. Top, man. Top. Ja, nou, jongens, de goede Heiligman eh, die is dus weer eh, in het eh, land gekomen. Dat betekent maar één ding. We mogen ons schoentje weer gaan zetten. Dus we gaan er weer vol tegenaan. En speciaal van Sinterklaas hebben, geven wij vandaag de Euro Breakdown een half uurtje langer cadeau. Hebben we natuurlijk al gedaan. We zijn om half zeven van start gegaan. En dan zeggen we gewoon dat normaal gesproken Bob non-stop last heeft van, keel, eh, van zijn keel. Maar dit is gewoon een Sinterklaas cadeautje. Krijgen jullie van ons. We gaan straks gaan we het weekend bespreken. Wat gaan we allemaal doen? Wat gaan we morgen doen? Wat hebben we gedaan? Maar we gaan eerst even kijken of Dua Lipa wil, eh, een, kusje wil geven en het goed wil maken met mij. Kiss en make-up. Ja, hey, slechtste bruggetjes ooit. Maar dat ben ik. De Euro Breakdown. We haven't talked all morning. Bang my gekomen. is hem dan. We zijn bij de Euro Breakdown aangekomen. Natuurlijk, het is 17 november. En dat betekent maar één ding. Het is Sinterklaastijd. Het is officieel begonnen. De donkere dagen van de goed heilig man en zijn zwarte Pieter Trawantenbenden. <laughs> hebben jullie, heel vlug hebben oh, jullie oh. de, de, intocht gezien, jongens? Uh, een laatste stuk. Laatste ja. stuk. Ja, ja, ja, ja, Nee, ik heb het niet gezien. Okay. Ik heb wel stukken gezien over de, gebroken chocoladeletters. Eh, ja, die werden opnieuw gemaakt. En, eh, ah, jongen. en werd gepest. En, ah. Ja, Herkende je jezelf een beetje erin of niet? Nee. Oh, niet? Nee, hij was nog zieliger. Oh. <laughs> oh ja, jongens, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Sinterklaas is weer in het land. En dat betekent dat wij ook wij strooien met cadeautjes. We hebben natuurlijk al een half uurtje langer gedraaid vandaag. En eh, we gaan eens even overleggen of het niet gewoon slim wordt dat we gewoon drie uur gaan pakken. Gewoon hup, een baan van zes tot negen. Ik stem voor. Het liefst <laughs> natuurlijk van, van vijf tot acht. Maar dat is het beste. Dat ben oh, ik. Oh, oh. van vijf tot ik. negen. <laughs> Ik heb ook nog een leven, hè. Wat denk je dat er gebeurt als je die vier uur met jou lang opgesloten zit hier in het hok? En dan word je grijs? Ah, oh, wacht. Dat ja. Je werd kaal. Dat. Ik wil weten wat jullie dit weekend hebben gedaan, gaan doen en willen doen. <gasps> Jij mag eerst, Patrick. Echt waar? <laughs> <laughs> mooi, mooi afgepast, mooi afgepast. Ja, ja, Goed bezig, goed bezig. Ja. Wat heb ik, heb ik gedaan? Gewerkt? Gisteren? Ja, dat is waar, ja. Jij moest, eh, jij moest werken. Ik moest vrijdag gewoon werken, overdag. S'avonds niet. S'avonds ben ik... Uh, ja, wat ik s'avonds eh, niks. hangen. Helemaal niks? Nee, nee, nee. Nou, eventjes in de kroeg geweest, maar verder niks, niks ah. bijzonders. Uh, donderdag. Dat is niet het weekend, maar ja. Maar waarom bespreek jij de hele week? Ik vraag me alleen om je weekend. <laughs> wat jongen, is er nou? Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Weet je? Hey Nattie, wat heb jij gedaan? uh, <laughs> nou, vrijdag gewoon gewerkt. En uh, toen ben ik opgehaald en heb ik gezellig wat gegeten bij mijn thuis. Ja? En uh, een filmpje gekeken. Vandaag werd mijn scooter gerepareerd. Dus die rijdt weer als een zonnetje. Wat was er stuk aan? Mag ik dat vragen? Uh, mijn feestnaar was geknapt. Oh. En toen eh, is er nog wat stuk gegaan waardoor die niet goed reed. Ah, eh. Dus het was balen. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Hey, ehm, even een vraagje. Eh, ondersteun jij de intocht? even, dan zeg ik het even heel netjes voor morgen. Of, ehm? Ik ben erbij. Je bent erbij. En jullie ondersteunen <laughs> allebei de intocht, laat ik het zo zeggen? Ja, ja, ja, wij ondersteunen ja. Jullie ondersteunen de intocht. Hartstikke wij ondersteunen het. Dan zie ik, eh, dan zie ik jullie... Op de goede eh, vorm, hè? Ja, ja. Nee, ja oké, dan is het goed. Ja, ja, ja. ja, ja, <laughs> er zijn ook nog... Eh, hè? Nee. There, there, are still believers hier in de middel of <laughs> dus nee, maar jullie, jullie zijn in ieder geval ook bij de intocht morgen. Dus jullie gaan morgen ook de intocht bezichtigen. Ja, zeker. We zijn er gewoon bij. Gezellig. We gaan hem verwelkomen. Hè? Nou, hartstikke goed. Onze goed Ha, heilig man. Ha, heilig man. Uh, uh, uh. Hey, lekker jongens. Dus ja, ik, ik ga ook naar de intocht denk toe. En eh, dat, dat is eigenlijk de rest van mijn weekend een beetje. Oké, nou dan zien we elkaar daar wel. Ja, hartstikke. Dat denk ik. Dat denk ik ook wel. Ja, je bent niet te missen, dus... Eh. Ja, jij ook. <laughs> Normaal gesproken is je haar korter. Eh, <laughs> ja, zeker hey, We gaan door naar een plaat waarvan ik in het begin al... in ieder geval, ik, nou, zo zeggen, niet te verwarren met de plaat... waarvan zei dat, het, dat die onverwacht hoog in de lijst is gekomen. Maar dit is ook plaatje. En hij is perfect, dit plaatje. Oké. Als Patrick nou een beetje nadenkt, dan weet Patrick vast wel wat ik met perfect bedoel. Oh. Hij is weer teruggekomen in de lijst. hij is oh. zo vaak gestreamd dat Edge hier nog even perfect mag doen. For me darling just dive right in Follow my lead found a girl Beautiful and sweet Well, I never knew you were the someone Waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give Jésus you heard it, darling. You look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. l'amore che ci ha accompagnato. Diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla impossibile. dit is dus eh, letterlijk even een, een, kleine verrassing. Want ik wist dat Andrea Bocelli hierin zou zitten. Kijk, Patrick wist dat dan weliswaar niet. Maar voor mij was dit ook <laughs> even een verrassing. Dan moet ik zeggen dat Andrea Bocelli altijd... Eh, ja, die man die, die, die levert altijd goed werk. Hij verrast altijd. Elke eh, keer weer. En ik hou helemaal niet van opera. Maar dit, nou, dit, dit, is met de combinatie met dit nummer... Dit dan? Dit was waanzinnig. <laughs> ja. <laughs> ik stond wel even met mijn bek vol tanden. Dat mag je best wel even weten. Ik denk dat dit nummer ook nog hoog gaat eindigen later. Ik, ik, ik, hoop het wel. Ik hoop het echt. het zou echt ongelooflijk zijn. Het zou echt verdiend zijn. Ja. Dat was dus even voor ons even een verrassing. Dit had voor mij nummer 1 mogen wezen. Ja, en dat, dat krijg je dus als je eh, op een gegeven moment een, eh, in ieder geval eh, verder in lijsten gaat kijken. En als je dus ja, ziet wat er heel veel gestreamd wordt, dan krijg je dus ook dit soort pareltjes die eigenlijk ja, eh, niet altijd standaard op de radio gedraaid worden. Nee, inderdaad. Het is, dus ja, ah, ik dat, geen woorden voor. Dit is echt wow. heel goed. wauw, wauw, wauw, wauw. Wow. Ja, even, Gewoon kippenvel tijdens het nummer. is niet normaal, man. Even, heerlijk. Hey, wij gaan in de tussentijd gaan we dan weer terug naar eh, de, de mainstream van de muziek. Eh, Gucci Mane heeft samen met Bruno Mars en Kodak en, ook weer een goede plaat opgenomen. En dat is Wake Up in the Sky. Huh? Fly. I drink till I'm drunk, yeah. smoke till I'm high. Yeah. Castle on the hill, wake up in the sky. You can't tell me I ain't fly. You can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly. I know, I know I'm super fly. The ladies love luxury. Yeah. That's why they all fuck with me. Out here with the moves, like I invented smooth. You can't tell me I ain't fly. You can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly. pick, I might as well. Hell, drop the top and take a selfie. My car drives itself. I got white girls blushing, homie. College girls rushing on me. All my diamonds custom, so they clutching and they touching on me. Ooh, think it's vegetables. Ooh, think it's edible. Ooh, it's incredible. Ooh. ooh ooh. I smell like bun number nine nine. Section full of fine dimes. Bitches staring at me saying, wow. Unforgettable, like that King future Barry White. I'm singing to yo. A one man show. A human bankroll. She lost in the sauce. Cause Gucci got the glow. I drink till I'm drunk. Smoke till I'm high. Castle on the hill. Wake up in the sky. You can't tell me I ain't fly. You can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly. I know I'm super fly. The ladies love luxury. That's why they all fuck with me. Out here with the moves, like I invented smooth. You can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly. I know I'm super fly. Now, now watch me fly. Now watch me fly. You can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly. I know I'm super fly. I'm so fly, I don't need no fly so much, but this my life. I'm on Adderall. I be smelling high tech when I piss, like it's basketball. I drop 50 pointer on my wrist. It's La that take a pic. I came home and dropped the hit. All these diamonds got me sick. I'm acting exploded. Cut it in high. I feel like I can fly. So first the duff is crazy. Feel like I can die. Drink till I'm drunk, till I'm, drunk. Till I'm high. Till I'm Castle on the hill, Ay. wake up in the sky. You can't tell me I ain't fly. I, ain't fly I know I'm super fly. I know, I know I'm super fly.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 Op plek 40 deze week hebben we In My Feelings van Drake. Stond vorige week nog op plek 34. Plek 39 is Better Now, Post Malone. Vorige week had hij plek 35 in zijn bezit. Plek 29 vorige week, Falling Down, Lil Peep en XX Tentation vind je op plek 38. En Drip Too Hard, Lil Baby en Gunna plek 37. Vorige week stond hij op plek 32. Kiss and Make Up, Dua Lipa en Blackpink. Plek 26 is 10 plaatsen gezakt. Plek 36 deze week dus. En XXX Tentation nogmaals stond vorige week op plek 18 met Sad. Ze staat nu op plek 35. Perfect, Ed Sheeran en, eh, en Andrea Bocelli vind je op plek 34 deze week. Stond nog niet in de lijst, maar doordat hij zoveel gestreamd is, is hij toch weer teruggekomen. We hebben op plek 33 Wake Up in the Sky van up Mars en Coda. En Fefe 69 en Nicki Minaj Murder Beats vind je op plek 32. Be Alright, Dean Lewis. Stond vorige week op plek 30. Staat nu op plek 31. 30 deze week. Op plek 27 stond hij dan vorige week, is drie plaatsen gezakt. Maar hartstikke blij dat we hem op plek 30 mogen verwelkomen. Dat is Juice World met eh, Lucid Dreams. Gaan we zo naar luisteren en we komen straks uiteraard nog terug met wat meer Euro Breakdown nieuws. En uiteraard hebben we nog genoeg te doen. Jongens, nummer 30, Lucid Dreams, Juice World, Euro Breakdown. Tot straks. It's to the point why I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. You left me falling and landing inside my grave. I know that you I take prescriptions to make me feel a okay. I know it's all in my head. I have these lucid dreams. I'll do it over again. I didn't want it to end. Now watch it blow in the wind. I should've listened to my friends. Leave this shit in the past, but I wanted to last. You were made out of plastic, fake. I was tangled up in your drastic ways. Who knew evil girls had the prettiest face? You gave me a heart that was full of mistakes. I gave you my heart and you made heartbreak. You made my heart break. You made you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love I gave you is to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you.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 Calvin Harris. Magic is in the air. And Sam Smith, promises. In your breakdown. Lekkere plaatjes, lekkere plaatjes. Heerlijk. Yes, we hebben nog wat, eh, wat nieuws eh, natuurlijk eh, voor jullie klaarstaan. Want ja, we hebben het al een aantal keer gezegd. Avicii is natuurlijk niet meer onder ons. Maar ehm, ja, we gaan even naar zijn herdenking kijken. Want honderden fans hebben zijn herdenking bezocht. Ehm, en bijna zeven maanden na de dood van DJ Avicii... heeft zijn familie een herdenking voor zijn fans georganiseerd. Honderden fans bezochten de ceremonie in een kerk in de Zweedse hoofdstad Stockholm. En tijdens de dienst is de Hedwig Eleonora-kerk... <laughs> Zo, de onder eh, andere Avici's, vader, Klas Bergeling... en eh, emotionele toespraak eh, melden de aanwezige e-nieuws. Een koor zong verschillende uitvoeringen van Avici's hits... en samen met bezoekers werd het nummer Wake Me Up gezongen... In de kerker stonden bloemen en foto's van de DJ... Eh, die op 20 eh, april is overleden eh, in de Omaanse hoofdstad Mascat. Ehm, hij maakte hoogstwaarschijnlijk zelf een einde aan zijn leven. De hele ceremonie was erg ontroerend, zegt een insider... die de herdenking omschrijft als een groot eerbetoon aan de DJ. En hij kon natuurlijk niet langer verder. Hij wilde rust vinden, stond in een eerder gedeelde openbrief van de familie. Tim was niet gemaakt voor de zakelijke machine waarin hij zich bevond. En hij was een gevoelige jongen die van zijn fans hield... maar de spotlights liever eigenlijk vermeed. Eh, Tim Bergeling, dat is dus de echte naam natuurlijk van Avicii... Uh, kampte met depressies, gezondheidsproblemen... en veelal natuurlijk ook het gevolg van overmatig alcoholgebruik. En hij stopte in 2016 met toeren omdat het eh, ja, te zwaar voor hem werd. Eigenlijk was dat al een teken aan de wand voor de beste man. Helaas is hij niet meer, maar ja, gelukkig hebben we natuurlijk wel zijn muziek nog. dus die zal altijd bijblijven. Dus ja, dus dat. Ja, blijft er gemist hoor dat hij weg is. Ja, zeker, Echt, zeker. Absoluut, absoluut. Dus ja... Ja, absoluut. Ja, ja, nou wat, wat, kun je er nog meer over zeggen? zeg ik, eh, we, we gaan eh, de man eh, nooit meer, ja, nooit meer live zien. Maar uiteindelijk was dat denk ik, in ieder geval door middel van zijn gezondheid... Misschien toch, was, was hij misschien toch wat er, toch wel minder, minder aan het werk geweest. Want hij wou ja, veel liever niet werken. Ja. ja, maar dat kreeg hij niet van zijn producer. Maar hij moest maar door. Ja, maar het is ook een beetje het schuldgevoel. Hè? zijn, de, andere DJ's hebben het wel eens beschreven. Dus die hebben gezegd van, joh, we snappen het aan de ene kant wel. maar het is gewoon... Ehm, ja, ja, kan het is gewoon heel erg lastig, want hij is eh, zelf... Eh, je bent als, als DJ heb je een heel bedrijf om je heen draaien. Ja. En het is geen excuus, je moet altijd op jezelf letten. Dat laten we dat nooit vergeten. Eh, maar hij heeft zoiets meer als ik hem stop, hebben die mensen geen werk meer. Dus wat moet ik dan? Dus hij dacht daar veel te veel aan anderen. En daarna kwam, uh, ik denk dat dat wel, dat dat wel, wel eh, in ieder onderdeel eh, is geweest daar, daarvan. Ja. Maar ja, wie zal het zeggen? Dat, dat is iets waar we denk ik nooit achter zullen komen. Hey, wij gaan in de tussentijd gaan we gewoon weer lekker met muziek draaien. Want we hebben voor jullie klaarstaan Quando Tebesse van Becky G en Paolo Londra. En dan hebben we natuurlijk straks aan het einde van het eerste uur... hebben we de onthulling van de nummer 20. Dus blijf zeker luisteren. Dan weet je wie waar is gebleven in de Your Breakdown. Maar nu eerst Quando Tebesse. Y cuando te vi, supe que no era para mí. Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir. Pero cuando te vi, te juro que me decidí a secarme y decirte que cuando te besé. que fuera a suceder. Todo terminó en un beso y besarte fue un placer. y el mundo cambió, ya no pienso en nada. Siento una emoción y bailar con vos, el único que ahora me importa. Ven conmigo, deja el miedo, un ratito pa' bailar. Ay, Dios mío, qué talento, esos pasos me matan. Un ratito más te lo pido, por favor. No te vayas que se apaga mi ilusión. Eres la única que puede calmar mi corazón, yeah sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti. Y que no puedo olvidar. Cuando te man Sweet by the Psycho. Ah, titel van mijn boek, titel van mijn biografie kan ik beter wel zeggen. <laughs> Mhm. <laughs> Sweet by the Psycho. Even Max hoorde je met eh, de lekkere plaat waar hij hoort, eh, waar hij staat, hoor je natuurlijk straks. En eh, ik heb een nieuw plaatje trouwens van, dat is even een, dat is geen tip, maar dat is even, Ellie Golding heeft in 2015 voor het laatst muziek gemaakt. Mm -hmm. En... Ehm, het is een tijdje, stil geweest omtrent haar. En ik, heb, ik eh, kom net een nieuwe plaat van haar tegen. Die zij dus eh, samen met eh, Diplo en, en Sway Lee heeft gemaakt. En daar wil ik jullie toch wel even een, stukje van laten, van laten horen. benieuwd wat jullie daarvan van van vinden. Ja. Dus eens even kijken, wat hebben we hier? Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. we gaan het horen. Het is een nieuwe plaat van Ellie Golding, Diplo Sway Lee, Close to Me. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party, cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like. So don't Nou, dit is de eerste minuut eh, van eh, Close to Me, Ellie Golding, Diplo en Swaley. Wil je daar meer van horen, dan zou ik even zeggen... knal je Spotify aan of zet YouTube aan. En zoek dan op Close to Me, Ellie Golding, Diplo en Swaley. Die trouwens ook op eh, de plaat Unforgettable. En nou, dit was dus het nummer wat ik eigenlijk in mijn gedachten had... maar ik wist gewoon niet meer hoe die heette. Jij wist niet meer hoe die heette. Dus nee. was eigenlijk jouw tip? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel? Ja. Dus we eigenlijk gewoon een klein stukje van jouw tip hebben gedraaid. Voor volgende week? Oh, nee, dat <laughs> ah, is... <laughs> ja, dat is dus in ieder geval, uh, in ieder geval de eerste, in ieder geval, eh, in ieder geval een van de releases die deze week is uitgekomen. Voor Ellie Golding vond ik het eigenlijk wel even leuk om er even bij te pakken. Eh, aangezien eh, Ellie Golding ja, drie jaar eigenlijk niet heel veel meer van zichzelf heeft laten horen. Mhm. En ehm, daarbij eh, heb ik eh, nog even wat. Want eh, David Guetta die heeft onlangs hier in Nederland... nog een bijzonder top 40 record in de wacht gesleept. Hij is de meest, volle, ja, meest succesvolle 50-plusser in de geschiedenis van de lijsten in Nederland. Maar Guetta is nog lang niet klaar. En hij heeft dus een nieuwe plaat uitgebracht met Say My Name. dus ik, ik ben benieuwd. Die gaan we er ook even bij pakken uiteraard. Ehm, wat David Guetta betreft moet ik zeggen dat... ja, schrik ik eigenlijk niet van dat die, dat die, dat man succesvol is. Dit is even een preview. If you love me, let me Lekker. door de speakers. BB Rex uit ja, J Balvin. go, Dat is weer mooi gemaakt. Let go, come on. Ja, oh, hij zou bijna weer opnieuw beginnen. Hey, dat is dus eh, in ieder geval uh, eh, Sema Neem. David Guetta is ook een plaat eh, die zeker nog even geluisterd mag worden. Ehm, ja, wat dat betreft, ik denk dat we straks maar eens naar ja, hoe zeg je dat? Eh, naar nou, in ieder geval nummer 20 eh, gaan toewerken. Ehm, wat hebben we eigenlijk voor tweede uur nog in de planning staan? Ja, onder andere is Quinten. Quinten. Quinten. is onder. <laughs> Ja, Quinten, daar zijn bij slapen. Ja, Quinten, eh, ik vind dat Quinten wel met. Uh, als Quinten überhaupt wil winnen vandaag met je moeder maar weten, dan moet hij. vind ik, maar dat, dat, dat vind ik de straf eigenlijk wel die erbij past. Met min 1 punt beginnen. Ja. Ja, vind ik heel goed. Misschien kan ik dan eindelijk een keer winnen. Misschien win ik met drie uh, eh, Fennec hem alles verslagen. En Vincent ja. zit in korter dan jij. Ja, ja, ja. Maar eh, misschien win ik met, uh, <laughs> misschien win ik met drie Hij er gewoon overheen. ah, <laughs> dat zou ik ook doen, joh. Gewoon lekker <laughs> Ooit komt een dag... Ik zeg niet wanneer. Ooit komt een dag, ja. Wanneer? Dat ik win. Ik zeg niet wanneer. Dat jij wint. Ja, Ooit. Dus nu en straks. Ooit. Dus dat, dat, dat is eigenlijk jouw, eh, jouw manier van te zeggen van... ja, eh, misschien over tien jaar. Hey, eh, hey. Mike, het moet eerst slechter gaan voordat het beter kan gaan. Nou, dan gaat het bij jou al een jaar slechter. <laughs> <laughs> dan, weet ik, dan weet ik niet wat, wat, in ieder wat er hier misgaat. Maar, ja, ja, ja, ja. ja je, je, begint er zelf mee. Nee, ik weet het, ik weet het. Kom maar dan. Ja, ja, ja. Brand los, wat wil je kwijt? Ja, ik denk dat je, dat je er klaar voor bent, dat, jij, dat jij hem gaat verslaan. Ja, ja dat weet ik zeker. Oké, nou We, gaan het, we, gaan het, we gaan het meemaken. als je het hem een keer niet zo moeilijk maakt... Ja, nee, nou we gaan, eh, dat, joh, dat komt wel goed. Ik heb al vragen klaarstaan. Ah, hey, wij gaan nog even luisteren naar eh, Te Boten, de remix. En dat is eh, van Noah Garcia en Casper Magico. waar die staat hoor je natuurlijk straks. En dan gaan we zo eens even de lijst even doorwerken. Te Boten. Oh, oh. oh, oh. Het Hey. pensándote. Yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía y ya ves Si yo no lo para recordar un TBT. Yeah, ya yo me cansé de tu mentira. Ahora hay una más dura que me tira. Todo tiene su final, todo expira. Tú eres pasado y el pasado nunca vira. Arranca para el carajo, mi cuerpo no te necesita. Lo que pide es un perreo sucio en la placita. No creo que lo nuestro se repita. le prendo un fil y deja una red ahorita. Yeah. sabotar las gatas son de tres en tres. Si tú quieres preguntar si no me crees, Ella no tengo estrés. Pa' completar la fila son estrés. Viste como el mundo se te fue revés. Yo con ella en RD, que me enamoré el día que la probé. Ya yo no creo que volviste de. Mami, porque servicio te lo cancelé. Si no respondo. El problema va a tocar el fondo, mami respira hondo mientras te lo escondo. Contigo obligado yo me pongo el condón, pero posteo a media cancha baby como rondón. Yo a te di una sepultura dura. Yo sé que con el tiempo la herida se cura. Es con verdad que tú no estás a altura. Te lo juro por Dios que por Dios no se jura. Me, yo te boté. Kun je bedenken dat je dan op het strand staat, Kaasjes eromheen, dansen, helemaal relaxed. Ik heb expres de microfoon even uitstaan voor jullie, even een momentje. Is dit niet zo'n Het, is, het is een heerlijk nummer. Alleen jammer dat de zon niet schijnt. Ja, nou ja. <laughs> maar dan kun je erbij denken, toch? Het leven is één groot feest, jongen. Je moet zelf de slingers ophangen, heeft ooit iemand gezegd. En wie dat zei, weet ik niet, maar die was heel positief. <laughs> oh man. <laughs> Wat slecht. Is het weer niet goed, hè? Twee keer geel is rood, hè? Ja, eh, ik, kan, ik kan oneindig geel krijgen. Ik ben Suarez. Eh, ik heb genoeg kaarten. Hey, onder, onder, het gemot, eh, genotten eh, van deze platen wou ik toch doorgaan naar de onthulling van de nummer 30 tot en met 20. Dus dat betekent dat we gaan beginnen. Yes, het moment is daar. We gaan van de nummer 20 naar de nummer 30 de 10 platen. En andersom had hij eigenlijk wel gemoeten. Op nummer 30 eh, deze week hebben we Lucid Dreams, Forget Me hebben staan. En Promises, Calvin Harris en Sam Smith vind je op plek 29. Stond vorige week nog op plek 20, dus 9 plaatsen gezakt. Ehm, ja, ook twee platen die ook eh, wel flink eh, niveau een crash hebben gemaakt. Dat is dus onder andere uh, de Beste. Die stond vorige week nog op plek 14. En die staat nu op plek 28. Sweet But Psycho stond vorige week op plek 36... maar is dus juist weer naar plek 27 toegegaan. En uh, Taste van Tiger en Offset vind je op plek 28. Stond, eh, vorige week stond hij op plek 28 en nu staat hij op plek 26. Plek 25 wordt deze week vastgehouden door eh, Cardi B met I Like It. En op plek 24 hebben we Quere Beber van Annuala. Op plek 23 Let You Love Me van Rita Ora. En Better met Khalid vind je op plek 22. Stond vorige week nog op plek 15 de boten, de official remix. Duurt ongeveer 7 minuten, dus daarom heb ik hem even uitgetrokken. Maar desalniettemin een lekkere plaat. Want vorige week op plek 23, staat nu op plek 21. Op plek 20 deze week hebben we Billie Eilish met When the Party Is Over. En daarmee gaan we ook eh, dit uur gaan we afsluiten. En eh, we hebben in het eh, tweede uur hebben we onder andere de tips klaarstaan... van zowel Vanity, Patrick, Quinten en van Simwa. En daarmee gaan wij dan ook het uur eh, openen. We hebben in de tussentijd ook eh, natuurlijk... Je moet het maar weten, dus we hebben nog genoeg te doen. En natuurlijk die onthulling van die nummer 1 van deze week. Um, Quinten is in de tussentijd aangeschoven. We gaan straks even met hem praten. Uh, Quinten, ik heb al een straf voor je uitgewerkt, maar daar kom ik straks ook op terug. Billy Ellis, de nummer 20 van de Euro Breakdown met When the Party is Over. Hoor je alleen bij de Euro Breakdown.